tegen de voorgenomen bezuinigingen van minister Klink... Dat is de uitkomst van overleg op een ledenvergadering van de Orde van Medisch Specialisten. Wel worden acties voorbereid. Als de minister besluit om nog meer te bezuinigen komen er wel acties, zijn woordvoerder. Op de vergadering is besloten dat de specialisten bij de Nederlandse Zorgautoriteit inzicht willen hebben in de cijfers waarop de bezuinigingen zijn gebaseerd. Ze verwachten dat dan zal blijken dat de verkeerde gegevens zijn gebruikt en dat ze dan van de baan zijn. Eerder probeerde de orde de bezuinigingen via de rechter ongedaan te krijgen. Dat is mislukt. Wel zette de rechter vraagtekens bij het cijfermateriaal Daarom stelde hij voor met de zorgautoriteit te gaan overleggen. Dat gebeurt volgende week. Iran lijkt toch tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van het Westen over zijn atoomprogramma. In een tv-interview zei president Ahmadinejad dat hij er geen problemen mee heeft om uranium voor verrijking naar het buitenland te sturen. Maandenlang heeft Teheran zich daartegen verzet. Iran heeft zelf uraniumverrijkingsinstallaties en het Westen is bang dat het daarmee grondstoffen voor kernbommen wil maken. Iran zelf zegt dat het verrijkt uranium is bedoeld voor energieopwekking. In het buitenland verrijkte splijtstof kan niet meer worden gebruikt voor kernwapens. In de eredivisie heeft AZ in de laatste minuut de zege verspeeld. Uit tegen NAC scoorden de Alkmaarders een kwartier voor tijd 1-0... maar kort voor het fluitsignaal kwam NAC langs zij. Doelpunt van de ploeg van Dick Advocaat was overigens de eerste treffer van AZ sinds 19 december... De drie wedstrijden die sindsdien zijn gespeeld werden steeds met 1-0 verloren. VVV won met 3-1 van Heerenveen.